Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De vader van zangeres Britney Spears is niet langer haar bewindvoerder. Een Amerikaanse rechter heeft hem geschorst. Hij had controle over onder meer haar eigendom en financiën... na een mentale inzinking van de zangeres in 2008. Britney Spears probeerde toezicht jarenlang te beëindigen. Ze noemde het vernederend en verstikkend. In november neemt de rechter een definitief besluit over het curatorschap. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is voor het zesde jaar op rij gestegen naar 290.000 euro. Dat is een record en een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Toen was de stijging bijna 9%. Met de WOZ-waarde bepalen gemeenten onder meer de hoogte van lokale belastingen... zoals de OZB en de rioolheffing. Het getal wordt ook bij de belastingaangifte gebruikt. De WOZ-waarde is gemiddeld het laagst in de Groningse gemeente Pekela... en het hoogst in Bloemendaal. In de VS zijn twee mannen veroordeeld tot 45 dagen cel... voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool in januari. Hun veroordeling is mogelijk een precedent voor ruim 600 verdachten van de bestorming... die nog niet voor de rechter zijn verschenen. De mannen werden namelijk niet verdacht van geweld of vernielingen... maar kregen wel cel opgelegd... omdat ze zich volgens de rechter hadden voorbereid op mogelijk geweld. Zo had een van de twee een gasmasker bij zich. De Tunesische president Said heeft een nieuwe premier aangesteld. Het is de 62-jarige Nesla Boudin. Daarmee is Tunesië het eerste Arabische land in de geschiedenis met een vrouwelijke premier. Ze was eerder hoogleraar en ambtenaar en heeft weinig politieke en economische ervaring. Critici zeggen dat de president met zijn keuze voor Boudin vooral de macht wil behouden... die hij de afgelopen tijd naar zich toe heeft getrokken. Het weer. Hier en daar valt nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden.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 girl wanted led by Said I shot a man named Gray Took his wife to Italy She had earned a million bucks And when she died, came to me I can't help it if I'm lucky I only wanna be with you Sometimes I wonder if it will ever end.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 Yeah, yeah, yeah. Always been told that I've got too much pride. Too independent. Just only for someone me for me. secret eyes. Taking it in, tried to be feminine with my makeup bag, watching all the scenes. Misfit, I sit lit up, wicked.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 Have to myself in one of them gorgeous lady. That's right. There is no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage, girls, be going crazy. Have to myself in one of them gorgeous lady. Yeah, there is no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe. Hey, baby. I'm just sipping on camera a meal. watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. That's right.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 I can make it, but I need the girl to stay. So don't you let the lady take it far away. ZFM. why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples.